Advocaat Moskovic vindt dat de rechtbank de schijn van partijdigheid heeft gewekt... door op de zinspelen dat Wilders in de rechtszaal de discussie uit de weg gaat... door een beroep te doen op zijn zwijgrecht. Voorzitter van de rechtbank zei dat hij ook uit de media die indruk had. Moskovic vond dat geen pas geven en wil dat de rechters worden vervangen. De wraakingkamer moet nu een besluit nemen over de voortgang van de rechtszaak. Die komt op dit moment bijeen. Aan het begin van de zitting lichtte de wilde waarom hij niets wil zeggen in de rechtszaal. Hij zei dat het onder meer door de formatiebesprekingen een slopende tijd is geweest. ook zei Wilders dat hij niet alles heeft gezegd wat aan hem is toegeschreven. Wilders staat terecht voor het beledigen van moslims en voor het aanzetten tot discriminatie en haat. De Nobelprijs voor geneeskunde gaat dit jaar naar de Britse wetenschapper Robert Edwards. Hij is de grondlegger van IVF, reageerbuisbevruchting. Bij deze techniek worden eicellen bevrucht... waarna embryo's in de baarmoeder worden teruggeplaatst. Op basis van zijn onderzoek werd in 1978 in Engeland... de eerste reageerbuisbaby geboren. De Nobelprijs is een bedrag verbonden aan van 1,1 miljoen euro. De prijs voor geneeskunde is de eerste van de jaarlijkse serie van Nobelprijzen. Amsterdamse burgemeester Van der Laan wil de schade van de krakersrellen van afgelopen vrijdag op de daders verhalen. Hij denkt wel dat het lastig wordt, omdat moeilijk te bewijzen is wie er precies verantwoordelijk is voor bepaalde schade. Een voordeel voor de gemeente is dat er veel beelden van de rellen zijn. Een pand dat tijdens de rellen werd gekraakt is vanochtend door de politie ontruimd. En dat verliep probleemloos, er werd niemand in het pand aangetroffen. Het weer, af en toe zon, alleen in het zuidwesten wat motregen. En het is met 19 tot 22 graden vrij zacht. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe.